8 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Sexting van volwassenen naar kinderen wordt apart strafbaar gesteld... staat in een wetsvoorstel van minister Grapperhaus. Volwassenen die seksueel getinte berichten sturen naar kinderen onder de 16 jaar... kunnen twee jaar cel krijgen. Het voorstel is onderdeel van een groter plan van de minister... om de zedenwetgeving te moderniseren. De straffen gaan omhoog en gaan ook gelden voor online misdrijven. Het was al bekend dat alle seks tegen de wil van de ander strafbaar wordt. Ook vallen een aantal vormen van aanranding voortaan onder verkrachting. Op de A12 richting Den Haag is een vrachtwagen op een pijlwagen gereden. De schade is groot en de weg is een groot deel van de ochtend dicht... tussen Zevenhuizen en Blijswijk. Over de toestand van de chauffeur en de betrokken wegwerkers is nog niets bekend. HAVO- en VWO-scholieren kiezen nog net zo vaak voor een studie aan de universiteit of het hbo... als voor de invoering van het leenstelsel, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Ook kinderen van ouders met lage inkomens zijn niet minder gaan studeren, zegt het CPB. Om hun studie te betalen lenen studenten vaker en meer. Agenten hebben in april meer geweld ervaren dan voor de coronacrisis, blijkt uit politiedata. In de week van 6 april waren er 40% meer geweldzaken tegen de politie dan voor de crisis. Ook in andere weken was er bovengemiddeld veel geweld tegen de politie, bijvoorbeeld van coronaspugers. Mensen die hoesten of spugen in het gezicht van agenten en dreigen met een coronabesmetting. Het aantal incidenten daalt inmiddels wel weer. Het weer geregeld zon, maar over het noorden en westen trekken ook wat buien met kans op hagel.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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. ZFM Zandvoort. Zandvoort. Grrr, Bij ZFM in de morgen. Thing you'd wear to go to the city and dim all the lights. Pour the wine, start the music.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 Watch that sound. Each time you hear a loud and collective sigh, they're making music to watch girls by. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. They solemnly convene to make the scene la la la naar Geer Loogman bij ZFM.